Vermeijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev... een week lang niet meer zal aanvallen vanwege de kou. De Russische president Poetin zou hem dat persoonlijk hebben toegezegd. Moskou heeft nog niet gereageerd op de bewering van Trump. In Kiev kan de temperatuur volgende week s'nachts dalen naar min 24 graden. Door de Russische aanvallen zitten er honderdduizenden mensen zonder verwarming of stroom. De Amerikaanse agent die in 2024 een zwarte vrouw in haar woning doodschoot... is veroordeeld tot 20 jaar cel. De vrouw van 36 belde zelf de politie omdat ze dacht dat er werd ingebroken. De agent schrok van een opmerking van de vrouw... en was naar eigen zeggen bang dat ze een pan met kokend water over hem heen zou gooien. En daarom schoot hij haar dood. Het incident kreeg landelijke aandacht en leidde tot protesten... tegen het buitensporige geweld door de politie tegen zwarte Amerikanen. Gebedsgenezer Tom de Wal is eerder deze maand ten onrechte opgepakt, concludeert het Openbaar Ministerie. De Wal werd aangehouden op straat in Tilburg, waar hij bezig was met gebedsgenezing. Het OM concludeert dat de samenkomst geen evenement was... dat de politie daarom ten onrechte had ingegrepen. De Wal zal dan ook niet worden vervolgd en krijgt geen boete. Tom de Wal claimt dat hij mensen kan genezen van ziektes als kanker en MS... Ook zou hij mensen bevrijden van homoseksualiteit en autisme. Het NPO Radio 2-programma Aan de Slag van Bart Arends heeft de Gouden Radioring gewonnen. De publieksprijzen voor Nederlandse radioprogramma's werden vanavond uitgereikt in Hilversum. Naast de prijs voor het beste programma won Bart Arends ook de prijs voor beste presentator. NPO Radio 5 werd voor de derde keer verkozen tot beste zender. Het weer in het noordoosten en oosten valt sneeuw. Vannacht wordt het bijna overal droog.